Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een speciaal team van de politie gaat de railschoppers in Den Haag opsporen. Tot nu toe zijn er zeker 30 mensen aangehouden. De verwachting is dat er nog meer mensen worden gearresteerd. De rellen van gisteren ontstonden bij een vreedzaam anti-immigratieprotest op het Malieveld. Meer dan duizend demonstranten vielen daarna agenten aan op de naastgelegen A12. Ze werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Vervolgens gingen groepen railschoppers de stad in... en daar werden vernielingen aangericht, onder meer bij het partijkantoor van D66. De Britse premier Starmer gaat vandaag aankondigen dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Dat meldt de BBC. Het Britse dagblad The Times schreef eerder deze week al dat Starmer dat van plan was. Maar volgens de krant stelde hij het uit tot na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan het VK de afgelopen week. Trump is tegen het erkennen van de Palestijnse staat... omdat hij vindt dat het een beloning voor Hamas zou zijn. Alleen nieuwe werkvisums voor kenniswerkers uit het buitenland die in de VS komen werken kosten vanaf vandaag 100.000 dollar. Tot nu toe was dat 1500 dollar. De regering Trump kondigde die maatregel vrijdag aan. En daarop adviseerden bedrijven medewerkers in het buitenland om direct terug te keren naar Amerika omdat ze bang waren voor hoge kosten. Maar het Witte Huis benadrukt dat de maatregel niet geldt voor buitenlandse werknemers die al zo'n visum hebben. De Amerikaanse muzikant Sonny Curtis is overleden. Hij speelde onder meer gitaar in de band The Crickets... waarin ook de zanger en gitarist Buddy Holly zat. Ook werkte Curtis met vele andere artiesten. Internationaal werd hij vooral bekend als schrijver van de song I Fought The Law... dat met name door de punkband The Clash wereldberoemd werd. Sonny Curtis was 88 jaar. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten. Op de Wadden kans op zware windstoten. Vanmiddag zon, wolken en een enkele bui.